Goedenavond, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. Doe iets aan opgevoerde fatbikes. Dat is de oproep van tientallen gemeenten in Nederland aan het kabinet. Nu mag iedereen, ook kinderen, op zo'n elektrische fiets met dikke banden rijden... en zijn setjes om ze op te voeren overal verkrijgbaar. Want veel gaan harder dan 25 km per uur. Hoe hard gaat die van jou? Eh, rond de 25. 30. 45, maar meestal ga ik niet zo hard. 25, eh, 30. De fatbikes vragen om problemen, zeggen de gemeenten in een brief. Ze denken onder meer aan een minimumleeftijd voor bestuurders. Het is nog altijd de grote vraag of Pieter Omtzigt premier zou willen worden. De nummer twee van zijn partij zegt tegen Hart van Nederland... dat ze niet weet wanneer daar duidelijkheid over komt. Misschien pas na de verkiezingen, later deze maand. Als het aan Frankrijk ligt komen een hoop bobsleers, schaatsers en skiers... over een paar jaar die kant op... Het land organiseert volgend jaar de zomerspelen... en wil in 2030 de winterspelen organiseren. Ook Zwitserland en Zweden hebben zich daarvoor aangemeld. Volgend jaar wordt de knoop doorgehakt. En de champagne gaat niet open bij wijnboeren. Het lijkt een super slecht wijnjaar te worden... In de grootste wijnlanden, Frankrijk, Italië en Spanje... ging het met de oogst niet echt lekker. Heeft alles te maken met klimaatverandering, zegt deze wijnkenner. De laatste paar jaar al hebben we in eh, ja, toch wel die drie landen... te maken gehad met aan de ene kant eh, extreme droogte... dan wel in een andere plek van het land dan weer eh, extreem veel regen. Ja, en daar houden die druiven dan weer niet zo van, hè? Ook in bijvoorbeeld Australië, Argentinië en Brazilië vielen de oogsten tegen waardoor er veel minder wijn werd gemaakt. Volgens de Internationale Wijnclub is de oogst in dik 60 jaar niet meer zo laag geweest. Het weer, de trekken buien over het land en ook morgen gaan we die zien, vooral in de middag, dan een graad of 12.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 We never know where the winds of love will carry. Our hearts unfold. luisteraars, de eh, Queen of eh, Disco. En dan heb ik het natuurlijk over eh, niemand minder dan Donna Summer. En dit was Anytime at All. Voor de liefhebsters van vier mooie mannen, Il Divo. Met Unbreak My Heart. se ha perdido. se fue, extraño la dicha también. Quiero que vengas a mí y me vuelvas a querer. No puedo más si tú no estás, tienes que llegar. Mi vida se apaga sin ti a mi lado kan u verzekeren, ze zien er allemaal schitterend uit, die mannen. Ze kunnen ook nog eens allemaal fantastisch zingen. En ze vormen een kwartet, een viertal. En, ze hebben de naam Il Divo. En eh, ja, allemaal romantische muziek op deze verzameld cd. Waarvan ik er zojuist één draaide. Unbreak My Heart. Nou, ze hebben mijn hart volkomen gebroken. Nee, niet gebroken, onbroken. Zo moet ik dat zeggen. Ja, voor een, eh, een dame in Amerika die eh, onlangs een eh, zware operatie... Of, nou, ik weet niet of het heel zwaar was...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 September morgen kan je elke maand gewoon draaien. Ja, luisteraars. Eh, Annemieke Vos denkt dat God ligt te slapen. Wel als hij wakker zou zijn, dan zou hij misschien ook wel ingrijpen, schrijft ze. Eh, en ze heeft een verzoekje. Speciaal voor, eh, voor God. Omdat hij in slaap is gevallen. Margriet Eshuis. God is asleep. niet wakker te krijgen, God. Hij is gewoon asleep. Dus eh, als we die oorlog willen winnen, of willen, willen oplossen... De, ja, als het gewoon allemaal weer eh, vrede zou kunnen worden... dan zullen we dat waarschijnlijk doen met de eh, ja, human touch. En daar heeft onze Petra Dillema dan weer voor gezorgd. De human touch. Nou, gelukkig maar Petra. We gaan ervan genieten. Leslie, of de Jack Brown en Leslie Mendelssohn. Ehm, ja, a human touch, oftewel een menselijke aanraking. decision I say it's how we're made There's no point in shouting from your island, proclaiming only Jesus saves. There will always be suffering, and there will always be pain. But because of it, there'll always be love, and love we know it will. No Every samen met Leslie Mendelssohn. een Human Touch, een menselijke aanraking. Daar hebben we allemaal eh, op zijn tijd. Hey, ik ben hebben we daar gewoon eh, behoefte aan, luisteraars. Ja, we gaan eh, verder met een oplossing zoeken. een oplossing zoeken voor alle geweld in de wereld. Maar dan hebben we nog many rivers to cross. find my we zullen nog vele rivieren eh, over moeten zwemmen... voordat er vrede is. Nou, voor, mij, <laughs> voor mij is het van alle tijden oorlog en narigheid en vechten. Het is, eh, lijkt het wel inherent aan de mens. Ik kan er niks anders van maken, luisteraars. Maar we gaan niet al te veel in de put zitten vanavond. We gaan genieten van een heerlijke, rustige, easy listening music. En ik ga nog een extra nummer draaien voor Susie Davis. Omdat ze ja, op bed ligt en eh, misschien wel veel pijn heeft. Dat wensen we haar niet toe. Voor jou, uh, eh, Susie, nog een uh, extra nummer van Neil Diamond. Come back again I want you to stay next time Cause sometimes the world ain't kind when people get lost like you and me. I just made a friend. A friend is someone you need. But now that he had to go. words that he might say. Turn on your heart light, let it shine. up too soon. Gonna take a ride across the moon, you and me. He's looking for a home. everyone needs a place And home's the most excellent place of all And I'll be right here if you should call me for all the world to see. Turn on your hard light in the middle of a young boy's dream. Don't wake me up too soon. Gonna take a ride across the Als luisteraars, als u een lichtje in uw hart heeft... knoop je bloesje open en laat het lichtje schijnen. En eh, verlicht de wereld met liefde, zou ik willen zeggen. Nou, morgen gezegd, hè? Morgen gesproken toch, Charles? Ja. in de liefde. Ja, is ook zo natuurlijk. En we allemaal vast wel meegemaakt. Liefdes van vroeger en liefdes van nu. Allerlei eh, ja, vormen van contact maken met elkaar. En eh, goede herinneringen. Eh, net zoals Julio Iglesias dat met Willie Nelson zingt... All the girls I loved before. Die ga ik straks misschien ook nog wel even draaien. Maar eerst een heel iets anders... Ik vond een hele oude cd van eh, niemand minder dan Patricia Pai. En dan heb ik het echt over de jaren 80 geloof ik ergens. They Call Me Sebastian. In de uitvoering van onze Pai. call me Sebastian. heb ik geen last van. Ze noemen mij gewoon Charles. Ja. Pai, Patricia Pai. En uh, Vos die merkt terecht op dat de zus van Pai... De, toen de tijd verkering had met Steve Harley van Cockney Rebel. En eh, daar is natuurlijk Sebastian van, het bekende nummer. Ja. Nou, best wel eh, aardig gebracht door Patricia, vind ik zelf. Toch? Anita Meijer, die doet ook mee vanavond. Samen met Hans Vermeulen. Ja, Hans Vermeulen helaas overleden. Maar eh, onze Anita, die leeft gelukkig nog. En die zorgt af en toe nog dat wij kunnen genieten van haar prachtige stem. Ze zong onder andere ook in The Passion. En ik ben helemaal gepassioneerd ook van Garrett Gates. En Garrett Gates is een onbekend Nederlands talent. Maar zingt heel mooi, luister maar. You're amazing, so told you enough. You're my angel, my guardian angel. God knows I have been blessed with love. But if I be gone tomorrow, would you know how deep my love goes? Have I ever told you? you're the one if the luisteraars, eh, ik moet af en toe even spitten... Uh, dat ik niet in herhaling ook uh, verval. Maar ik heb geloof ik wel dit nummer vorige week gedraaid. ik vind hem zo mooi, vertolkt door Michael Bublé. At this moment. Ik ga hem nog een keer draaien. I would do at this moment when you're standing before me with tears in your eyes, trying to tell me that you have found you another and you just don't love me no What did you think I would say at this moment When I'm faced with the knowledge That you just don't love me Did you think I would curse you I'd say things to hurt you Cause you just don't love me no more. Did you think I could hate you or raise my hands to you? Oh, come on, you know me too well. And how could I hurt you? Oh, darling, I love you and you know I would never hurt you No, no, no What did you think I would give at this moment If you just stay I'd subtract 20 years from my life I'd fall down on my knees I kiss the ground that you walk on. If I could just uh, hold. the ground that you walk on, baby. krijgen allerlei verzoekjes ook van uh, eh, Paal de Schouwer en eh, natuurlijk zijn, eh, zijn partner Saskia. een nummer van niemand minder dan Bradley Cooper en Lady Gaga. Ik ga hem zo opzoeken, Paul. we gaan eerst nog even naar wat anders luisteren. Als jij het niet erg vindt, dat vind je vast niet erg. Ik ben zo eenzaam vanavond. <laughs> I'm just a lonely boy. hier vanavond in de studio natuurlijk ook een lonely boy. Maar ik heb van alles te doen. Onder andere plaatjes draaien en eh, mooie nummers. Eh, onder andere voor eh, Paul en Saskia de Schouwer. En die hebben gevraagd om Lady Gaga, Bradley Cooper, The Shallow. From a Star is Born.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 Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that? verschrikkelijk jammer, luisteraars. Maar het nieuws is onverbiddelijk uh, eh, 9 seconden. En dan komt het eraan, dan moet ik hem onderbreken, helaas, Paul. Niet huilen, jongen, niet huilen.